Jobboot met het NOS-journaal. De hypotheek moet voor alle huizenbezitters in 30 jaar worden afgebouwd. De huren moeten jaarlijks met 2% stijgen bovenop de inflatie. Dat staat in een gezamenlijk plan van de vereniging Eigen Huis, makelaarsvereniging NVM, de koepel van woningcorporaties Edes en de huurdersvereniging Woonbond. Met deze maatregelen moet de woningmarkt weer in beweging komen. Volgens het plan moeten sociale huurwoningen duurder worden, om mensen met hogere inkomens te stimuleren over te gaan naar een koopwoning. De Irakezen in Ter Apel ontruimen hun tentenkamp. Ze hebben ingestemd met het aanbod van minister Leers om voorlopig naar opvangcentra te gaan. De Somaliërs willen niet vertrekken. Minister Leers had aangeboden om de asielzoekers tot half juni opvang te geven. Op 15 juni overlegt hij met een Iraakse minister over de kwestie. Leers verwacht daarna uitgeprocedeerde Irakezen terug te kunnen sturen. Dat kan nu niet, omdat Irak weigert mensen op te nemen die gedwongen zijn teruggestuurd. De noodlijdende woningcorporatie Vestia heeft bijna al haar woningen verpand aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Dat gebeurde deze week in een bliksemactie, kort voor overleg met elf banken. Door de overdracht van het hypotheekrecht staan de schuldeisende banken buiten spel. Zij kunnen nu bij een faillissement geen aanspraak maken op de panden van Vestia. Vestia beheert bijna 90.000 woningen en staat op de rand van een faillissement door riskante beleggingen met derivaten. Gemeenten in Brabant worden het hardst getroffen door de economische crisis. Sinds 2008 is de werkloosheid daar fors gestegen. Vooral in Roosendaal en Os gaat het slecht. Dat blijkt uit de atlas voor gemeenten, waarin jaarlijks de 50 grootste gemeenten met elkaar worden vergeleken. Opvallend genoeg is de Brabantse gemeente Den Bosch een van de meest aantrekkelijke plaatsen van het land. Na Amsterdam en Utrecht. Het weer zonnig, in de loop van de middag enkele regen- en onweersbuien. Het wordt 20 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. In de Randstadzand vielen ze op de A1 richting Amsterdam tussen knooppunt Hoevelaken en Alfred Bunschoten 5 kilometer. Verderop 3 kilometer voor knooppunt Muidenberg. A8 Zandam richting Amsterdam voor het knooppunt Koenplein 3. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Badhoevedorp nog 10 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Op de ringweg Amsterdam, de A10 West richting Den Haag Amersfoort.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 There goes Hannah, showing up for Banner. Rocking that crown, make the boys go bananas. When you're insecure about yourself, it's a fact. You can point a finger, but there's three pointing back. I can see her crying out, yeah.